zijn. Ik wil niet fatsoenlijk gerend en volwassen zijn. Ik ben niet van jou, nee, ik ben vrij. Mijn leven is van mij. Op het ijs wil ik schaatsen en zelf zien hoe Het leven is van mij. Mij kun je niets leren met dwang en met straf. Ik weiger te buigen voor. Ik wil alles leren, vrijwillig en zonder dwang. Wil alles door blikken van anderen beoordeeld zijn. Ik hou niet van huichelarij. Het leven is van mij. En wil je me binden, dan krijg je protest. Zo hard als ik kan schreeuwen. Mocht je me vinden, verlaat ik het nest en duik als een